Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Joe Biden is aan het eind van de middag Nederlandse tijd... door Amerikaanse media uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen. Onder meer persbureau AP en nieuwszender CNN zeiden... dat Biden in de staat Pennsylvania had gewonnen. En daarmee heeft hij meer dan de benodigde 270 kiesmannen binnengehaald. In een eerste reactie zei Biden dat hij zich vereerd voelt. Ook beloofde hij dat hij president wil zijn van alle Amerikanen... of ze nou op hem gestemd hebben of niet. Wereldwijd stromen de felicitaties binnen bij Biden... onder meer van premier Rutte. Velen spreken van een historische dag. Ook onder meer omdat Kamala Harris de eerste vrouwelijke vicepresident wordt. Het campagneteam van president Trump gaat maandag naar de rechter om de uitslag aan te vechten. Trump beweerde de afgelopen tijd geregeld dat er gefraudeerd wordt... zonder dat daar bewijs voor is. In de Amerikaanse steden zijn mensen de straat op gegaan om de verkiezingsoverwinning van Joe Biden te vieren. In onder meer New York, Atlanta, Philadelphia en Washington rijden auto's toeterend rond en dansen mensen op straat. Ook in de buurt van het Witte Huis heeft zich een menigte verzameld. In Atlanta, Georgia werd vuurwerk afgestoken terwijl daar nog geen winnaar is uitgeroepen. Aanhangers van Donald Trump zijn kwaad. Al dagenlang protesteren ze buiten stemkantoren. Ze zeggen in navolging van Trump dat er is gefraudeerd bij de verkiezingen. Voor die claim is nooit bewijs geleverd. Ander nieuws. In het Spijkerkwartier in Arnhem is een herdenking gehouden voor de 73-jarige man die vorige week overleed nadat hij eind oktober op straat was mishandeld. Buurtbewoners legden in de Spijkerstraat bloemen en kaarsen neer. Ook burgemeester Marcouch van Arnhem was erbij. De autocent werd zwaar mishandeld en bezweek in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Een aantal jongeren werd opgepakt. Er zitten nog vier verdachten vast. Er zijn geruchten dat de mishandeling te maken had met homohaat. De politie zegt daar niets over. Het weer vanavond en vannacht helder en fris. Minima tussen 2 en 6 graden met lokaal kans op mistbanken en vorst aan de grond. Morgen eerst volop zon, later vanuit het zuiden meer bewolking.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 And when they ask for more, I'm gonna bring it. When I'm on the floor, I'm gonna shake it. dawn till the early morning. Nobody else can make me feel this good love. Hey, nobody else. You're the prize, I'm the winner.